Dat zei hij bij de Duitse publieke omroep ARD. Op de website BuzzFeed zegt een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat hij Snowden graag een kogel door het hoofd zou jagen. In het interview zei Snowden verder dat de NSA aan industriële spionage doet, ook als dat niet nodig is voor de nationale veiligheid. Als voorbeeld noemde hij het bedrijf Siemens. Volgens Snowden heeft al, hij alle NSE-documenten inmiddels overgedragen aan journalisten. In Libië zijn drie van de zes ontvoerde Egyptische diplomaten vrijgelaten. Dat heeft het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Ook de andere ontvoerden worden waarschijnlijk snel vrijgelaten. De zes werden vrijdag en zaterdag in Tripoli ontvoerd door onbekenden. En dat gebeurde kort nadat bekend was geworden dat in Egypte een Libische militieleider was opgepakt. Vrouwen en kinderen die vastzitten in de belegerde Syrische stad Homs mogen onmiddellijk vertrekken. Dat heeft de Syrische regeringsdelegatie bij de vredesbesprekingen in Genève toegezegd. De opstandelingen hadden geëist dat er iets gedaan zou worden aan de erbarmelijke omstandigheden in Homs. Daar zit een deel van de bevolking al 18 maanden zonder eerste levensbehoeften. Mannen in Homs mogen pas weg als de Syrische regering een lijst met hun namen heeft. Een aantal naaste familieleden van de onlangs geëxecuteerde oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn ook om het leven gebracht. In opdracht van Kim Jong-un zouden onder andere de twee zoons en de zus van de oom geëxecuteerd zijn. Opvallend is dat ook twee ambassadeurs zijn gedood. Yangs zwager was ambassadeur in Cuba en zijn neef vertegenwoordigde het Stalinistische land in Maleisië. Het weer, vannacht wordt het droog en dan klaart het op. Het is zo rond het vriespunt, het kan nog glad zijn.